twee uur, Juri Stubenitski met het NOS-journaal. In Toulouse zijn aan het einde van de avond drie explosies geweest... bij de woning van de verdachte van zeven moorden. Het is onduidelijk of de politie het huis van Mohamed Mira is binnengevallen. De loco-burgemeester zei dat de aanval was begonnen... maar volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken... waren de explosies bedoeld om de verdachte te intimideren. Door de explosies is de deur van de woning van Mira weggeblazen. De politie heeft zijn huis nu bijna 24 uur lang omsingeld. Hij weigert zich nog steeds over te geven. De verdachte heeft bekend dat hij bij drie aanslagen in de regio van Toulouse... drie militairen, drie kinderen en een rabbijn heeft doodgeschoten. Drie statenleden van de PVV-fractie in Noord-Holland gaan mee met Hero Brinkman en verlaten de partij. De twee overige statenleden blijven PVV-leider Wilders steunen. Dat is het resultaat van overleg afgelopen avond in Haarlem. Hero Brinkman was behalve Tweede Kamerlid ook fractievoorzitter van de PVV in Noord-Holland. Gisteren verliet hij de partij. Hij was het niet meer eens met de koers van de PVV, zoals Geert Wilders die uitstippelde. Brinkman zegt in een reactie ontzettend tevreden te zijn... dat drie Noord-Hollandse statenleden de partij ook hebben verlaten. Hij zegt dat ze met z'n vieren doorgaan als één groep. Drie FC Utrecht-fans hebben een celstraf gekregen voor hun aandeel in de rellen... rond de wedstrijd tegen FC Twente afgelopen december. Een 22-jarige man kreeg vijf maanden celstraf, waarvan twee voorwaardelijk... voor geweld tegen stewards en agenten. Twee minderjarige hooligans kregen drie maanden jeugddetentie... waarvan één voorwaardelijk. De meeste van de 74 FC Utrecht-fans die terecht stonden kregen een taakstraf.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 Love, once you found me, but can that story unfold twice? Some other spring will my heart wait? stirring to sing love's magic music, then forget the old duet and love with someone. repertoire. Het werd opgenomen in New York 5 juli 1939. En je hoorde de stem van Billie Holiday, Some Other Spring. Goedenacht, welkom bij Radio 1, welkom bij de VARA, welkom bij De Nacht Klinkt Anders, het muziekprogramma van Radio 1. Ja, je had als eerste plaat Some Other Spring van Billy Holiday. En dat wil zeggen dat er nog meer platen komen tot 6 uur die in het teken staan van de lente. Maar is die lente weliswaar al twee dagen bezig? Dat had eigenlijk gisteren eh, moeten gebeuren. Maar ja, dan is er ineens iemand die bedenkt van... we gaan er een schikkeljaar van maken. Ja, dan begint die lente gewoon een dag eerder. <laughs> zo, zo, werkt dat. Trouwens, eh, en dan heb je 2016 weer een schikkeljaar. Dan begint die lente ineens op 19 maart. Ja, nou ja, in ieder geval eh, lekker lange lentes hebben we in ieder geval. Lekker lange zomers, dus ook wel mooi meegenomen, toch? Je zal maar aan de andere kant van de wereldbol zitten... dan heb je langere winters. <laughs> Goed, goeienacht. Welkom bij de Nacht in Dansen Vader op Radio 1 met over ehm, drie kwartier, zo'n drie kwartier weer een herhaling van een gedeelte uit Spekkers met Koppen van afgelopen zaterdag. Het gedeelte en meer herhalingen uit Spekkers met Koppen later in de nacht. En dat zal dan gebeuren tussen vier en vijf, om precies te zijn, tussen half vijf en vijf. En de gitarist die je nu gaat horen, de zanger die je nu gaat horen...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 Cause in the pipe she'll fly to the motherland and set love to another man. It's too cold outside. Angels to fly. angels to fly. Whoa. Ripped gloves, rain cold. Tried to swim and stay float. Dry house, wet clothes.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 And she don't wanna go outside tonight, cause in the bite she'll fly to the motherland. Said love to another man. It's too cold outside. Angels to fly. Now an angel died, covered in white. Closed eyes and hoping for a better life. this time now will fade out tonight, straight down the line. straight down the line. No, mm-hmm. one day say she's in the class 18, stuck in her dream. Been this way since 18, but lately her face seems slowly sinking, steam crumbling like pastry and they scream.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 Ed Sheeran die zal aanwezig zijn bij het Lowlands Festival... Uh, tweede helft augustus in eh, Biddinghuizen. En hij zal ook optreden op het eh, grote popfestival in België, Rock Werchter... dat eind juni zal plaatsvinden, het laatste weekend van juni. En dan las ik het bericht dat eh, Guus Meeuwisgraag op Pinkpop zou willen staan. Ja, wie wilde daar niet op staan? Nou, ik mag hopen als Jan Smeets denkt van... nou, ik wil een Nederlandstalige artiest hebben op Pinkpop... dat hij dan een andere keuze zal hebben je nou eens bijvoorbeeld dacht aan Erik de Jong. Erik de Jong, ja, je kent hem wel, maar dan als spinvis. Je droomt wel vaker van een feest, maar hier ben je Als je luistert naar de wolken, als je luistert naar de wind. Je agenda en je zonnebril, wat doen die hier nou? Maar je ligt weer in je eigen bed, in je eigen lot. En opeens staat alles stil. Tonight of all kinds. Uit 2002 van zijn debuut-cd was dit de openingstrek. Spinvis die de komende tijd nog te zien zal zijn in diverse theaters. Volgende week, en dat zal zijn de 30ste, dan zal hij een optreden geven in de Gigant in Apeldoorn. En 31 maart dan in de Fijnfabriek in Erika. Spinvis dus, dus niet aanwezig op de popfestivals. Hoewel, <laughs> je, je, weet het niet. <laughs> nog niet alle namen zijn bekend, dus wie weet wat eh, er nog voor verrassingen zouden kunnen zijn. Lijkt mij in ieder geval leuk om eh, Spinvis tegen te komen op eh, een popfestival als Pinkpop. En Jan Smeets moet nog een eh, paar gaatjes invullen. Dus bij deze eh, suggestie, Jan, als je nog iemand nodig hebt... denk eens aan uh, Spinvis in de 3FM-tent. Lijkt me best wel aardig. Bovendien komt er binnenkort een nieuwe single uit van Spinvis. En dat heeft als titel heel goed nieuws. En ook in Vlaanderen is die heel populair, Spinvis. en ook daar komt een nieuwe single uit. En dat wordt dan een ander nummer van dat album. Tot ziens, Justin Keller. Dat wordt dan De Grote Zon.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 Maar Karel die een oogje had op Ans een mulostijl, stond andere morgen voor haar deur en zei met heel veel erg. Mijn achterband is wel wat zacht, maar het geeft niet lieve pop. Spring maar achterop, spring maar achterop. Spring maar achterop. Voor jou neem ik wat risico, voor jou neem ik een strop. Spring maar achterop, spring maar achterop. Spring maar achterop. En als mijn band mocht springen, kind, dan gaan we met lijn 2. Want jij moet verder lopen, schat, maar ik loop met je mee. Mijn achterband is wel wat zacht, maar het geeft niet, lieve pop. Spring maar achterop, spring maar achterop. Spring maar achterop. Later ging hij naar het stadhuis en Ans ging met hem mee. Niet achter op zijn mooie fiets, maar in een trouwcoupé. En reed hij soms op weg naar huis, zijn vrouw nadien voorbij. Stond hij met één pedaal stil en zei hij altijd blij. Mijn achterband is wel wat zacht, maar geef niet lieve pop. Spring maar achterop, spring maar achterop. Spring maar achterop. Voor jou neem ik wat risico, voor jou neem ik een strop. Spring maar achterop, spring maar achterop, spring maar achterop. En als mijn band mocht springen, kind, dan gaan we met lijn 2. Want jij moet verder lopen, schat, maar ik loop met je mee. Mijn achterband is wel wat zacht, maar het geeft niet, lieve pop. Spring maar achterop, spring maar achterop, spring maar achterop. Zo verstreken in geluk voorbij de menig jaar. En Ansje die nu Anna heet, is eens zo dik en zwaar. Ze zit nog wel eens achterop, maar toch zo vaak niet meer. Want als ze er maar over spreekt, dan hoort ze iedere keer. Mijn achterband is veel te zacht, wat schiet ik ermee op? Spring niet achterop, spring niet achterop. Spring niet achterop wat heb ik aan die risico, bezorg me nu geen strop. Spring niet achterop, spring niet achterop. Spring niet achterop, want als mijn band eens springen zou, dan zat ik er toch mee. Nu moet ik lopen, nu je zin, stap jij maar op lijn 2. Mijn binnenband ligt langs de stoep, raap jij dat ding eens op. Bind me achterop, bind me achterop. Bind me achterop. Bind me achterop. Ja, ja, de fiets stond even centraal hier bij de nacht. Ging het anders. had dan bagagedrager van Spinvis gevolgd door bagagedrager van uh, eh, Gerspardoel. Die herhaaldelijk eh, de zin gebruikte, spring maar achterop. En dat werd 60 jaar geleden, jawel, mijn dames en heren, jongens en meisjes, 60 jaar geleden ook gedaan door eh, Eddie Christiani. En die Christiani die in 1952 wel heel populair was. Toen vormde hij een, een, een uh, orkestje samen met Frans Popti, die te horen was op de viool. Verder zaten in de band Harry de Groot, piano, accordeon was van eh, Koen van Orsau. Willy de Wit speelde klarinet, toen Herbert Bas en Bud van Horen drums. En dit was de grote hit voor Eddie Christiani in 1952. Spring maar achter op. De man was toen ontzettend populair. Hij werd door het eh, muziekblad Tuny Tunes destijds verkozen tot populairste zanger van het land. En eh, de Christiane, leeft nog steeds. En over een maandje, 21 april, dan eh, zal hij 94 jaar worden. Eddie Christiani. Jongen van leeftijd is de zanger Michael Kiwanuka. Onlangs van hem een album verschenen onder de titel... Eh, Come Home. En dit is ervan een track Tell me. Tell me a tale that always was. Sing me a song that I'll always hear. Tell me a story that I can read. Tell me a story that I believe. picture that I can see. Give me a touch that I can feel. Turn me around so I can be. zo heet trouwens dat eh, album van eh, Michael Kiwanuka. En wat je daaruit hoorde, dat heet eh, Tell Me. Michael Kiwanuka, die ook over een maand in Nederland komt. over ruime maand, dat zal zijn op 29 april. Dan zal hij een optreden geven in de Melkweg in Amsterdam. Maar ook in eh, het begrensde buitenland zal hij een aantal concerten geven. Ze zal die een dag later op 30 april optreden in de Ancien Belgique in Brussel. En ook in Keulen geeft hij een optreden. Deze Michael Kiwanuka en dat optreden in Keulen zal plaatsvinden in Club Bahnhof Ehrenveld. Een ander optreden dat binnenkort in Nederland plaats zal vinden... dat is dat van eh, Alex Winston. Alex Winston die is al een keer eerder in Nederland geweest... maar 3 april daar staat ze in... Eh, op tempo Paradiso in Amsterdam. Eh, en ze kan een heleboel instrumenten bespelen. Deze Alexandra Winston. Alex Winston, daar is dan tot eh, afgekort. En je hoort haar met een eh, song van de meest recente album onder de titel Benny. En zoals ik al zei, ze zal binnenkort optreden deze... 24-jarige zangeres in Paradiso. over een paar weken gaat dat plaatsvinden, of een paar weken, <laughs> minder dan een paar weken. Over een dag of tien zal ze optreden in het Amsterdamse Paradiso. Freek de Jonge die is bezig met de afsluiting van zijn theatertournee onder de titel Neven. En dat doet hij op een eh, hele bijzondere locatie, die afsluiting. Namelijk in het Fakkeltheater, in de Rode Zaal van het Fakkeltheater. En dat ligt in Antwerpen. Want ook daar is hij populair in België en in Vlaanderen. Alles werd anders op de dag dat hij het niet meer zitten zag. Hij had iets in een kroeg gehoord. Café de zelfkant kop van Oort waar hij die avond was beland. Waarop zijn huwelijk was gestrand. En op de vraag hoe leven was. Zonder doel, zonder kompas, riep iemand dronken aan de toog. Doe als Sammy, kijk omhoog. kijk omhoog. Hij liet zich leiden door het lot, kwam weg bij een vervallen slot. De lucht was donker, dreigend grijs, hij hoorde het zwaaien van een zeis toen hij in het gemaaide gras luisterde naar het vals gekras. Tijdens van de ravenkoren heen neer bij zijn rechteroor, die zich licht vooroverboog en fluisterde, ga mee omhoog. de Als Sammy. te maakte hij een LP, een CD met erop allemaal eh, liedjes. En dit was een van de liedjes, ook nog een single geweest destijds. als Sammy. Freek de jongen die tot en met zondag aanwezig is... in de Rode Zaal van het Fakkeltheater in Antwerpen... waar hij zijn tournee afsluit. Zijn tournee onder de titel Neven. leukste berichten. De leukste berichten komen daar vandaan, maar wel de leukste muziek. Minder leuke berichten zijn bijvoorbeeld dat het leger van Colombia 33 eh, rebellen van de farc guerrilla beweging heeft gedood. Maar wat wel leuk is, is de muziek die uit Colombia komt. Zo liet ik je eh, de stem horen van Lisandro Mesa en zijn accordeonspel. En het liedje dat heet El Viejo Celoso. En het gezelschap wat je nu hoort, dat is een drietal. En dat komt uit Philadelphia. En ze noemen zich Come Back As Rain. Nieuwe single van dit trio. En dat nummer heeft als titel Calling Me Names. Hier is Come Back As Rain. this eager heart of mine was singing.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 Every road I walk is cold, the moon is new, but love is old. And while I'm waiting here, this heart of mine is singing, Lover, lover, come back to me. Mm, lover, lover, come back to me. Whoa. En die hoorde hem dan niet eens een keer als soulzanger, maar als crooner. En ook dat gaat hem heel goed af. Sam Cooke die hoorde met een nummer dat in 1928 al verscheen op bladmuziek. Want ja, eerst was er bladmuziek en daarna kwamen pas de platen. In 1928 verscheen op bladmuziek uh, Love Come Back To Me. En dat werd voorafgegaan door een nieuwe opname van het trio... onder de naam Come Back As Rain. En zij zongen Calling Me Names. Zo dadelijk een cabaretfragment uit Spekers met Koppen van afgelopen zaterdag. Maar eerst een muziekje uit de jaren 60. Baby Come Back, The Eagles. zei de PVV dat ze zich niet zal houden aan de verplichting... een jaarverslag in te leveren waarin staat welke giften de partij precies heeft ontvangen. Boete van 25.000 euro die hierop staat, zei de PVV misschien zelfs voor lief te gaan nemen. En daarmee maakt de PVV zich ook wel een beetje verdacht. Wij van Spijkers met Koppen hebben een nieuwe instantie geopend. Het eerste officiële meldpunt donateurs PVV. De lijnen staan open. Voor degene die niks te verbergen hebben, laat u horen met wie spreek ik. Ja, goedemiddag, uh, Dolf. Goedemiddag. Ik spreek met een geldschieter voor de PVV. Dat uh, klopt, Of Ik uh, al eh, x aantal jaren. Ik vind het belangrijk dat de PVV hun ideologieën uit kunnen blijven dragen. En daar wil ik dan ook graag een financieel steentje aan bijdragen op deze manier. Ja, en, en, en begrijp ik het goed dat u toch liever niet uit de anonimiteit komt? Nee hoor, iedereen mag weten dat ik de PVV een financiële injectie geef. Ja, maar, ja dat begrijp ik, maar omdat u, omdat u een stemvervormer gebruikt bedoel ik? Omdat ik hem? Omdat u een stemvervormer heeft? Wie heeft hier de stem van voor eh, dit is uw eigen stem? Ja, dit is mijn eigen stem, ja. Dan eh, spijt me dat enorm. Volgens mij is dit een super moment, of niet? Absoluut. We gaan even door hier. Uh, donateurs PVV. Wie heb ik aan de lijn? Ja, Rara, wie heb je aan de lijn? Ik woon in een koophuis in de Phoenixwijk. Ik heb een modaal inkomen en een vrouw met wie ik regelmatig gebruik maak van onze auto. Oké. En ik heb 1,3 schoolgaande kinderen. Ik zeg Henk. Dat zeg ik ook, daar spreek je mee. Ik ben heel benieuwd. Eh, wat storten jij en Ingrid nou per jaar aan de PVV? Niks. Niks? Nee, wij krijgen geld. Ja, van al dat geld dat gestort wordt, krijgen wij elke week een tientje zakgeld. Hoezo krijgen Ingrid en jij zakgeld van Geert? Ja, hij blijft toch je geestelijk vader, hè? Maar, <laughs> ja, maar doen Ingrid en jij er helemaal niks terug voor de geestelijk vader? Jawel, jawel. Op vaderdag eh, kleien we altijd een imaginaire asbak voor hem. Duidelijk. Meldpunt donateurs PVV. Wie heb ik aan de lijn? Ja, mijn naam is eh, Jean-Michiel van Guldemond Haasbergen Denroemen. Mm, en u bent donateur? Nou, ik zelf niet. Het gaat om mijn grootvader Zaliger. Dat was een eh, verzuurde, ontevreden, paranoïde, Oost-Europeaan hatende multi multi miljardair Die heeft op zijn sterfbed 8 miljard gulden gedoneerd aan de PVV-partijkas. U bedoelt eh, euro? Nee, gulden. mijn grootvader heeft dat spul nooit ingewisseld. <laughs> maar wat heeft de PVV aan 8 miljard gulden? Nou, op dit moment geen malle moerdolf, maar dan weet je in ieder geval waarom ze terug willen naar de gulden. Juist. Welpunt. Um, ehm, Donateurs, PVV, met wie spreek ik? Bert van Asten, vertegenwoordiger van een bijzonder groot biermerk... waarvan ik de naam niet zal noemen. Heel goed, meneer Van Aften, zeg het maar. Ik dacht, door al die publiciteit komt het uiteindelijk toch wel aan het licht. Dus daar gaat hij. Wij hebben ook een eenmalige donatie gedaan aan de PVV. U, u, u, u sympathiseert met het PVV-partijprogramma, begrijp ik? Dat niet. Maar de heer Brinkman is zo'n goede klant van ons. Af en toe moet je wat terug. Meld.tv-donateur, zeg het maar. Goedemiddag, met Frans Giesbers. Meneer Giesbers, u bent ook PVV-donateur? Jazeker, ik stort elke maand 25 euro. Dat is een bedrag dat ik nog net kan missen van mijn AOW. En ik, ja, ik hoop dat ik het nog lang vol kan houden. Ja, is prachtig. Eh, mag ik vragen, waarom stort u meneer Giesbus? Is het vanwege de overlast Oost-Europeanen? Heeft u moeite met de islam? Eh, wilt u de gulden weer terug? Is het, eh, is het de kop voor de tax? Wat is het? Nee, mijn vrouw is sinds een aantal jaren aan het dementeren. En het gaat nou heel snel achteruit allemaal. Mm. Dus ik kan eigenlijk helemaal niks meer. En ja, daar heeft mijn kijk op de wereld gewoon een beetje, een beetje veranderd. Ja, maar, maar, maar wat heeft de PVV daarmee te maken? Nou, ik vind als mensen niet meer zelfstandig na kunnen denken en niet meer zo goed weten wat ze zeggen, die verdienen gewoon een steuntje in de rug. Dank u wel, tot ziens. Money. Money makes the world go round, the world go round, the world go round. Money makes the world go round, it makes the world go round. Cayenne, buck, or a pound of muck, or a makes the world go round. That clinking, clanking sound can make the world go round. Money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money. If you happen to be rich and you feel like a night's entertainment, you can pay for a gay escapade. If you happen to be rich and alone and you need a companion, you can ring ting-a-ling for some mate. If you happen to be rich and you find you are left by your lover and you moan and you can't quite a lot, you can take it on the chin, call a cab and begin to recover on your 14-carat yacht. What? Money makes the world go round, the world go round, the world go round. Money makes the go round of that we both are short on being poor. <laughs> Money, money, money, money, money, money, money, money, money. money. Uit de verfilming van de musical Cabaret hoorden de stemmen van Liza Minnelli en Joel Grey in Money Money. En dat werd voorafgegaan door een fragment uit Spekers met Koppen van afgelopen zaterdag over de PVV-donatie. En zo dadelijk Juri Stubenetski met het laatste nieuws. En tot die tijd Boris Danen. En dat is een Belgische drum- en bassproducent. En die opereert onder de naam Netsky. Heeft daar een hit op dit moment in België met dit nummer Give and Take. Tot aan het nieuws Netsky.